Daardoor kunnen Nederlandse winkels bij de inkoop vaak niet profiteren van prijsverschillen tussen verschillende lidstaten. Dat verklaart bijvoorbeeld waarom de prijzen van levensmiddelen en frisdrank in België ruim een kwart hoger zijn dan hier. Detailhandel Nederland zegt dat niet alleen winkels de dupe zijn van de prijsdiscriminatie, maar uiteindelijk ook de consument. Dat is tegen de afspraken over vrij verkeer van goederen in de Europese Unie. Amsterdam krijgt een topklinisch ziekenhuis voor kinderen met kanker. Het komt op het terrein van het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. Artsen en ouders van kankerpatiëntjes hebben samen het initiatief genomen om te komen tot één behandelcentrum voor kinderen met kanker. Sommige universitaire ziekenhuizen zijn niet blij met de concentratie van de zorg voor kinderen met kanker in Amsterdam. Ze vinden dat ouders meer keuze moeten hebben. Griekenland meldt dat het goed op weg is om de staatsfinanciën op orde te brengen. Volgens de minister van Financiën is het tekort in een, jaar, in een tijd bijna gehalveerd. Griekenland moet stevig bezuinigen van het IMF en de EU. Zo wordt onder meer de pensioenleeftijd verhoogd. Donderdag besluit het parlement daarover. De protesten tegen het kabinetsplan gaan onverminderd door. De dierenbescherming in Zuid-Afrika heeft bij een traditionele genezer een python in beslag genomen die de uitslagen bij het WK zou kunnen beïnvloeden. Het dier, dat 2010 werd genoemd, was speciaal voor het WK vanuit KwaZulu-Natal naar Kaapstad gebracht. Als voetbalfans de medicijnman geld betaalde, zou de Birmeese rotspython via contact met de voorouders de uitslag kunnen bepalen. Volgens de dierenbescherming was de python onder voet uitgedroogd en had hij infecties aan zijn bek. Medicijnmannen of sangoma's gebruiken meestal gedroogde lichaamsdelen van dieren voor het bereiden van drankjes en smeersels. Dan nog het weer, droog en een heldere nacht.